9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Britse parlement heeft niet ingestemd met het tijdpad dat premier Johnson heeft voorgesteld voor de brexit. Het voorstel werd verworpen met 322 tegen en 308 voor. De brexit dreigt dus weer vertraging op te lopen. Het Lagerhuis heeft wel ingestemd met de wetgeving voor de uitvoering van de deal die premier Johnson heeft gesloten met de EU. Maar eerder vandaag waarschuwde Johnson dat er nieuwe verkiezingen zouden volgen bij een nee tegen zijn tijdpad. Als het parlement namelijk meer tijd nodig heeft, komt het halen van de Brexit deadline op 31 oktober in gevaar. Turkije en Rusland gaan samen patrouilleren in het noordoosten van Syrië bij de grens met Turkije. In een zone die tot 10 kilometer Syrië ingaat. De Koerdische strijders moeten zich terugtrekken tot 30 kilometer van de Turkse grens. Dat hebben de Turkse president Erdogan en de Russische president Poetin afgesproken. Jagers die al een jachtakte hebben... hoeven voorlopig geen aanvullende digitale test te doen. De jagersvereniging zegt dat de politie dat heeft laten weten. De maatregel van de politie om jagers die al een vergunning hebben... nogmaals te testen stuit op verzet. En de Belangenvereniging is bezig met een kort geding daarover. De Amerikaanse president Trump heeft weer kritiek over zich afgeroepen... naar aanleiding van een tweet. Hij vergeleek de afzettingsprocedure die de democraten... in het Huis van Afgevaardigden tegen hem in gang hebben gezet... met lynchen. En die term is in de VS beladen... omdat hij verwijst naar het ophangen van Afro-Amerikanen... vanaf het eind van de 19e eeuw... door menigtes witte burgers. Verschillende vooraanstaande zwarte congresleden noemen het ongepast... dat Trump zichzelf met die zwarte vergelijkt. Het weer. In het zuiden en westen nog kans op wat motregen. Vooral in het binnenland vannacht kans op mist. Minimumtemperatuur van 7 tot 10 graden. Die mist blijft morgen eerst nog lang hangen. Verder is er ook wat zon en het wordt uiteindelijk een graad of 16.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 ZFM. your time. Find a way to do control the line. Let the record get into your mind and let it start to renovate. Do it good, do it now, and don't you wait. I'm an addict, I don't give none. Yes, I'm hooked Every music on the run. If you wanna be high, take the score and give me more. I'm in town. come back to hold ya. And when you're ready, come on and tell me. I'm gonna be right there you for the yell, see? Yeah, cause I'm talking about a change. I'm talking about a change of lifestyle. The way you went to me was very strange. Stay tuned for a while. I could have been a criminal because I live like an animal. A whole prison, a man that was terrible. I was a kid, so I tried to live with it. Thinking I was a weak individual, but I was not. I was so strong until the music helped me get along.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 Tana, ZFM. is het waard als ik dit niet deel met jou? Zijn volledig van de kaart op een strand in Curaçao. We genieten van de zon en de wietrook in mijn long. Alright now. Ik zie een vallende ster en ik wens dat je me morgen nog herkent. veel meer nodig Want wat ik heb is goud en laatst werd uit mijn huis gestolen Toen dacht ik dat is gek, maar ik kan het zo weer kopen En laat ik je niet zien, want dan zal ik je moeten slopen Maar even serieus, ik heb gewoon een keus Ik ben in brakke put aan de batido's met een vluchtje En het zand kruipt tussen mijn tenen wil dit nooit in mijn eentje, baby Schat, wat is het waar als ik dit niet deel met jou? Zijn volledig van de kaart op een strand in Curaçao We genieten van de zon en de rook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent in het paradijs Zolang we samen zijn Ben ik de beste versie van mijzelf Ik heb de wijn, je doet de water bij Zolang we samen zijn Ik ken je net, maar het voelt goed Dus ik wil gokken op die motion We kunnen skinny dippen, duiken in de ocean Smeren met die lotion Schat, ik ben er gelijk, er zijn geen beren op de weg En al die praatjes van je mag je demonstreren in mijn bed Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart op strand in Curaçao. We genieten van de zon en de wiet loopt in mijn long. Alright now. Ik zie een vallende ster en ik wens dat je me morgen nog herkent.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 Forget Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body shiny, is diamond, your heart is strong, it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe, cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Life has take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right.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 You're not gonna fall apart. What's the story behind your scars? It's okay to be human. But I've seen you when the walls are down. I love it when it all comes you you're fragile like me. from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. Just because you can. Ain't no refuting or disputing. I'm a modern Some contract disputes to some brutes in Labutin. Act high for loop while my boys put the boots in.